Dit is Onderduid Nederwit met het NOS-journaal. Is gisteravond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde op het strand na een ruzie in een strandtent waar een feest aan de gang was. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders werden er twee schoten gelost. Het feest in de strandtent werd meteen afgebroken. De Haagse politie heeft nog geen arrestaties verricht. Twee dagen na zijn lancering is de Space Shuttle Atlantis voor het laatst afgemeerd bij het internationale ruimtestation ISS. Een uur voor de koppeling maakte het ruimteveer een soort salto, waardoor de ISS-bemanning foto's kon maken van het kwetsbare hitteschild. De manoeuvre wordt standaard uitgevoerd sinds het ongeluk van de Columbia in 2003 als gevolg van afgebroken hittetegels. De voorlopige resultaten wijzen geen bezadigingen uit. De Atlantis moet 5 ton aan voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten afleveren bij het ISS. Dat heeft 100 miljard dollar gekost en is nu af, waardoor de shuttlevloot kan worden opgedoekt. De vlucht van de Atlantis markeert na 30 jaar het eind van het special programma. Senegal heeft de uitlevering van de vroegere Chadianse dictator Abré uitgesteld. Volgens Senegal heeft de VN om het uitstel gevraagd omdat Abré in Tjaad een eerlijk proces zou krijgen. Tjaad wil hem berechten voor duizenden politieke moorden en martelingen tijdens zijn dictatuur in de jaren 80. Abré leeft al 20 jaar in ballingschap in Senegal. Mensenrechtenorganisaties en de regering van Tjaad drongen er jarenlang bij Senegal op aan Abré te berechten, maar dat is nooit gebeurd. Afgelopen vrijdag beloofde Senegal de oud-dictator uit te leveren, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Dan het weer, helder, plaatselijk een mistbank, een minima tussen 7 graden in het binnenland en 14 aan zee. Overdag eerst volop zon en in de loop van de middag stapelwolken. Tot dan 20 graden aan zee en 24 in het binnenland.